De man was twee weken geleden gearresteerd toen de vissersboot twee Japanse patrouilleboten zou hebben geramd. Dat gebeurde bij een eilandengroep in de Oost-Chinese zee, die door zowel China als Japan wordt geclaimd. De arrestatie veroorzaakte een diplomatieke rel tussen Japan en China. Het ministerieel overleg werd opgeschort en in beide landen waren er betogingen. Japan weigerde de kapitein tot nog toe vrij te laten. Waarom dat nu wel gebeurt is nog onduidelijk. Juist vandaag werd bekend dat in China vier Japanners worden vastgehouden. Ze worden ervan beschuldigd dat ze zonder toestemming een militaire zone zijn binnengegaan. Mogelijk komen de Japanners nu ook vrij. Tijdens een toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad voor de Verenigde Naties zijn de delegaties van de Verenigde Staten en alle EU-landen weggelopen. Ahmadinejad suggereerde in New York onder meer dat Amerika zelf achter de aanslagen van 11 september zit. President Obama was al weg toen Ahmadinejad zijn toespraak hield, maar noemde diens woorden later schandalig en beledigend. In Moskou is een van de koeplegers overleden die in augustus 1991 probeerde Sovjetleider Gorbachev af te zetten. Gennady Yanayev riep zichzelf uit tot waarnemend president van de Sovjet-Unie en sprak toen de woorden dat Gorbachev op vakantie was, erg moe en enige tijd nodig zou hebben om weer beter te worden. In werkelijkheid was Gorbachev onder huisarrest geplaatst op de Krim. Uiteindelijk mislukte de staatsgreep. Gorbachev kwam weer terug, maar had weinig meer in te brengen tegen vooral Boris Yeltsin, de Russische president die een grote rol had gespeeld in het verijdelen van de coup. Korte tijd later viel de Sovjet-Unie uiteen. Voor zijn rol in de staatsgreep werd Derjanayev veroordeeld tot een celstraf, maar in 1994 kreeg hij amnestie van de Duma. Gennady is 72 jaar geworden. Dan het weer in het oosten nog een enkele bui, maar vanuit het westen droog en wat opklaring, opklaring.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 Vee Klaassen, zij voelt zich als een vis in het water bij de West-Duitse Rundfunk Big Band. En elke keer lijkt deze gigantische zangeres zich te overtreffen. Niet alleen wat betreft haar eigen ontwikkeling en kwaliteiten, maar ook met projecten die ze aan zich weet te binden. Nederlands top jazzvocaliste Vee Klaassen, geboren in 1969 werkte vijf dagen lang met de prestigieuze WDR Big Band en het Roenvoek Orkest samen in hun studio in Keulen. Sing is het veelzijdige resultaat en dit project is een groot feest. We gaan één nummer daarvan draaien en huiver en luistert u zelf naar deze prachtige zangeres die inmiddels in verwachting is. Dus we zullen er ook wel een, een tijdje missen, want ze toerde nogal rond in het land. Laten we gaan luisteren naar V.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 knock on my door. I won't My In 1970, op een magische novembernacht in Berlijn, traden Dave Brubeck en Jerry Mulligan op. En van deze, eh, dit concert is een schitterende cd uitgebracht. En u hoort dan vervolgens Dave Brubeck op piano, Jerry Mulligan op bariton sax... en Alan Dawson op drums en Jack Six op de bass. We gaan luisteren naar het nummer Out of Nowhere. nights when you don't sleep. The whole night you're crying, but you can't forget. And you play the same love song. Oh, yes. It's the tenth time you've heard it. Yes, man, it's the beginning. Just one of those clues. You've had your first lesson. man in the blues. Man, the cigarettes that you light, oh yes, one after another, telling me, brother, won't help you to forget her. Oh no, and the way that you love her, you only in a torch that you can lose. Yeah, but you're on the right tracks, brother. <laughs> For learning the blues. Take that right, Ella? I <coughs> look here. When you at home alone, the blues will taunt you constantly. This is when you're out in the crowd. The blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep. Yes. <laughs> the whole night you crying. But you can't forget her. Yes. Soon you eat stop trying. Man, you'll walk the floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, yeah, brother, that's when you're learning the blues. Yes, when you're at home alone the blues will taunt you constantly. And when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep. Uh, the but you can't forget her. Soon you even stop trying. Yes, man, you'll walk the floor. That's when it's rough. <laughs> and wear out that last pair of treaders. when you feel your heart. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong Learning the Blues. We gaan een eh, hele grote sprong maken en dat eh, kan je wel merken als je de volgende zangeres hoort. Want eh, die kan er wat van, Karen Ellison. Of nee, Sonja Kitchell is het. En het nummer heet Can't Get You Out of My Mind. I can't like a drug. And I've been so drugged by your love that I don't even know the time. about you, baby. something, honey, I got to know. I gotta know what you're thinking of. just like yesterday. Come fatigue seems faster. Knows the future couldn't dream of till now, but it tastes just like yesterday. Somi, Prayer to the Saint of the Broken Hearted. En we zullen meer van haar eh, horen, want eh, mooie, mooi relaxte soft soul, vol diepte en emotie. Dit belooft veel voor haar optreden tijdens de World Sessions serie in ons land. We gaan eh, door naar nog een grootheid en dat is Thorne Eriksen. En het nummer From Day to Day. one more time. So you could be led the right way straight to me. From day to day, this city seems to work like my mirror. From day to day, the only difference is this one can break and you can't turn away. Cause it is everywhere you look from day to day but I can live with that as long as you are in the picture there with me. You made me draw my lines up one more time, so they could be seen with your eyes closed or open. You made me point my signs up one. get stronger from day to day. What keeps me going is you say you feel the same way. Cause that is everything I need to know from day to day. And now I live in that picture. I'm hoping that somehow I'm meant to the light. was eh, Eric Clapton en eh, natuurlijk eh, die toen de tijd nog speelde in Derek en de Domino's.